Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lichaam dat de politie gisteravond heeft gevonden in de bossen... bij het Brabantse plaatsje Hogeloon bij Eindhoven... is van Sylvana Heber. Het nieuws van de verdwijning pakt er flink in bij buurtbewoners. Ik wil niet zeggen dat we die mensen echt kennen. Maar het doet de toch wel raken. Daar zijn we niet gewend eigenlijk Ik vind het wel erg voor die kinderen ook. Die dragen de hulse leven bij, hè? De vrouw van 36 verdween afgelopen zaterdag. Haar ex, Marlon B., wordt verdacht van moord. In het westen van Turkije is vannacht een aardbeving geweest. Er zijn minstens 22 gewonden. Eén daarvan sprong in paniek naar beneden uit een gebouw. Hij of zij is er slecht aan toe. Op beelden is te zien dat veel mensen in paniek de straat op gingen na de beving. Het CDA wil een verbod op mobiele telefoons op basis- en middelbare scholen, schrijft RTL Nieuws. Nu is het nog zo dat scholen daar zelf regels voor opstellen, maar dat leidt vooral tot onduidelijkheid, vindt het CDA. En daarom moet er volgens de partij één lijn worden getrokken voor heel Nederland. Dat, die lijn is geen mobieltjes op school. Het wetvoorstel voor meer vrouwen in de top van bedrijven lijkt er nu echt te komen, schrijft het AD. In 2026 moeten besturen van bedrijven voor minstens 40% uit vrouwen bestaan, heeft het Europees Parlement beslist. En je herkent het vast wel, stap je zo rond deze tijd uit je bed, is het nog hartstikke donker buiten. Voor mensen die op de fiets naar werk of school gaan, is het belangrijk om nog even de verlichting te checken. Sommige gemeenten, zoals die in het Brabantse Woensdrecht, helpen fietsers een handje door lampjes uit te delen op drukke kruispunten. En dat wordt gewaardeerd. Zonder lichten kan je best wel makkelijk aangereden worden want mensen zien je gewoon niet. Automobilisten in deze tijd van het jaar, eh, ramen beslagen, slecht weer, regen. Ja, zorg dat je zichtbaar bent. Je krijgt het weer nog veel wolken en af en toe een bui. Later vandaag gaat het wel vaker regenen en vanavond kan het ook gaan onweren. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate.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 De politie bevestigt dat het lichaam dat gisteravond is gevonden in Brabant... van de vermiste Silvana Heber is. De vrouw van 36 was sinds zaterdag spoorloos. De ex-man van de vrouw zit vast op verdenking van moord. De Braziliaanse president Bolsonaro vecht toch de uitslag van de verkiezingen aan... die drie weken geleden niet werden gewonnen door zijn tegenstander Lula. Bolsonaro zegt dat er softwarefouten in sommige stemmachines zitten... en dat daarom een deel ongeldig is. Jeugdartsen maken zich zorgen over de toenemende stress bij middelbare scholieren. In een vragenlijst van NOS Stories geeft twee derde van de 1200 scholieren aan vaak last te hebben van stress. Jeugdartsen willen dat er meer gedaan wordt om ziekte door stress te voorkomen. Het weer bewolkt met af en toe wat regen bij een graad of acht. fiction. Can't you see it's hard for me? Can you see what I'm trying?